van twee uur. Dit is Jeroen van De nationale politie is uitgesteld. De commissie vindt de presentatie niet gepast... nu gisteren bekend is geworden dat voormalig korpschef Bouwman... een hartinfarct heeft gehad. De commissie deed onderzoek naar de enorme uitgaven van de ondernemersraad... aan onder meer luxe feesten in een tijd van zware bezuinigingen bij de politie. Vrijdag lekt al uit dat de commissie heeft vastgesteld... dat Bouwman onvoldoende toezicht heeft gehouden op de uitgaven van de raad. In Londen zijn premier May en de leider van de Noord-Ierse protestantse partij DUP het eens geworden over samenwerking. De steun van de tien zetels van de Noord-Ierse partij is nodig om wetsvoorstellen door het lagerhuis te krijgen. De DUP steunt de conservatieven, maar er wordt geen officiële coalitie gevormd. Het akkoord levert Noord-Ierland de komende twee jaar 1 miljard pond extra aan financiële steun. Het wordt onder meer besteed aan gezondheidszorg, onderwijs en infrastructuur. De Belgische Gezondheidsraad adviseert om zonnebanken te verbieden. De risico's op huidkanker zijn te groot, staat in het advies. Zonnebanken leveren wel vitamine D op, maar dat voordeel weegt niet op tegen de nadelen, zegt de Belgische Gezondheidsraad. Het Belgische advies zou de discussie in Nederland ook kunnen aanzwengelen, zegt de Nederlandse Gezondheidsraad. Bij de Haagse Assouna-moskee is een brief binnengekomen... waarin wordt gedreigd met een aanslag met een vrachtwagen. Bij de brief zat ook een speelgoedvrachtwagentje. Het regiment kwam zaterdag al binnen, maar is door de moskee stilgehouden tot na het suikerfeest om geen onrust te creëren. De politie heeft dit weekend extra toezicht gehouden bij de moskee vanwege het regiment. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft overal droog en het wordt 18 tot 24 graden. Morgen eerst droog met wat zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe...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 In de Randstad viel op de A22 Velzen-Beverwijk. Eh, tussen Velzen en de Tunnels staat 3 kilometer door een ongeluk. De rechterreis ook is dicht, de vertraging is een kwartier. Vijf minuten vertraging op de A28 naar Utrecht. Tussen Strandhorst en Amersfoort-Vathorst staat 8 kilometer door werkzaamheden.